Citydijkers met het NOS Journaal. Het streekvervoer gaat over het hele land opnieuw staken. Het personeel legt vanaf vandaag het werk neer verspreid over verschillende dagen. Deze week is dat vandaag en komende donderdag. Het personeel wil meer loon en een lagere werkdruk. De afgelopen tijd is er vaker gestaakt in het streekvervoer. Maar dat heeft nog niet tot een nieuw CAO-akkoord geleid. Hoeveel bussen en treinen er nu zullen uitvallen is niet precies te zeggen... Maar volgens vakbond FNV is de bereidheid wel hoog om te gaan staken. De man die is opgepakt voor de fatale schietpartij in Zwijndrecht... wilde volgens een advocaat geld ophalen voor zijn ex-vriendin. Volgens de advocaat van de man was dat de reden waarom hij vijf weken lang spoorloos was. De man werd afgelopen zaterdag opgepakt in Schiedam... voor de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Waarbij zijn ex zwaar gewond raakte en haar moeder overleed. De Verenigde Staten hebben Mexico gevraagd om de uitlevering van de zoon van de beruchte drugskartelbaas El Chapo. Volgens persbureau Reuters wil de VS dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij daar berecht kan worden. Dat is in 2017 ook met zijn vader El Chapo gebeurd. Hij zit nu levenslang vast in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS. Sinds zijn vader is opgepakt speelde zoon Ovidio een belangrijke rol in de Mexicaanse drugshandel. Hij werd vorige maand opgepakt. Het Noorderlicht heeft veel mensen naar de kustprovincies getrokken. Net als gisteren was ook afgelopen avond het natuurfenomeen even in Nederland te zien... wat relatief zeldzaam is. Volgens Omroep Friesland stonden meer dan 100 mensen naar de lucht te kijken aan de Waddenzee... en ontstond er zelfs een kleine file richting de kust. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt bij temperaturen rond het vriespunt. Vanochtend blijft het bewolkt en gaat het op sommige plekken licht regenen... In de middag is er af en toe kans op zon bij zo'n 7 graden.